Jump Around van House of Pain. En ook natuurlijk in de jaren 80, mid jaren 80, gecoverd door The Rolling Stones. Harlem Shuffle. Bob en Earl, goedenavond. Welkom bij een, een nieuwe Break de Week. Ehm, ja, het is woensdagavond, dus dat kan dus ook maar één ding betekenen. Het is, ehm, het is, de eerste, het is alweer mei, jongens. Het is alweer de eerste van mei. Woensdag 1 mei 2019. En ehm, het is net na 9 uur, 9 uur geweest. Dus we gaan weer ehm, tot, tot 11 uur vanavond. De komende twee uurtjes gaan we even lekker frieken. We gaan ehm, lekker heel veel soul, funk, disco. En af en toe ook een uh, mespuntje jazz draaien. Want dat is wat we tegenwoordig doen als uh, log zijn eh, op de lokale opgehoren. Alleen maar lekkere soul en funk draaien. Bob en Earl, Harlem Shuffle. En dit komt uit de jaren 80. Dit is Sharon Brown en Specialize in Love. Ja, dat is leuk. Jaren 80, begin jaren 80. Sharon Brown. Ze scoorde één hit, dat was deze. Daarna nooit meer van, eh, wat van deze dame gehoord. A Specialized in Love, wat ook nog wel eh, leuk is. Zij is eh, de nicht van Phil Medley. En um, Phil Medley, ja, die kennen we natuurlijk. Ehm, hij heeft onder andere heeft hij, eh, Twist and Shout, dat heeft hij eh, medegeschreven. Ehm, van eh, de topnoot volgens mij uit mijn hoofd. Ook nog geproduceerd door Phil Spector. Later is natuurlijk bekend geworden door Isley Brothers en ook de Beatles. Maar ze is ook de dochter van de drummer William Brown. En hij heeft dan weer ehm, gespeeld als muzikant bij dezelfde Isley Brothers. Nou, dat is leuke, leuke informatie is dat. Sharon Brown en um, A Special in Love. En we gaan even terug naar de jaren 70. Later werden zij Funkadelic, hè, George Clinton en um, Bootsy Collins. Maar dit was nog Parlement. Funk vind ik ook zo'n goede plaat van hun. Maar ehm, dit zat daar nog voor. Parlement eh, later werd dat uh, Funkadelic. Dit was Up for the Downstroke. Af en toe ook even wat eh, nieuws voorschotelen. Ik heb dit een paar weken terug ontdekt en ik vind dit goed zeg. Dit is heerlijke soul, heerlijke funk, salt en don't waste my time. what you say, nothing in your brain. on in time. Don't care what you say, nothing in your brain looks like mine. Don't waste my time, please don't waste my time. I ain't got time. Don't care what you say, nothing in your brain looks like mine. Salt. Zo heet eh, deze formatie dan. En eh, dit is eh, de nieuwe single. Volgens mij ook een tweede. Volgens mij zijn ze echt pas net begonnen met die carrière. Maar dat zit wel goed toch? Dat gaat wel goed komen. Fijn nieuw liedje is het. Don't Waste My Time van Salt. En dan, ja, zij werden als Nederlands disco trio werden zij geformeerd door Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. Hè, kennen we ze nog? Het trio bestond uit Jetty Wiels, Caroline de Wind en Mildred Douglas. Make Life Beautiful. Ze hadden het grootste succes natuurlijk in de jaren 80. Diverse hits in Nederland, maar ook in Europa en Amerika. Onder andere deze. ja, het is eh, misschien een beetje lastig om toe te geven, maar ik vind dit toch wel, eh, wel lekker hoor, op zijn tijd. Mai Tai and eh, History. Ze verkeerde ook nog als rest op de hits van Frank Boeien. Frank Boeien groep, hè, Kronenburg Park. Ken de wereld uit. kent hem niet? En ja, diverse grote hits. Hè. Je had natuurlijk, even kijken, Turn Your Love Around en Female Intuition. Dit was History. you might not ever get another try. Girl, say. Bobby Brown scoorde wel meerdere hits eind jaren 80, begin jaren 90. Eh, My Prerogative, uh, She Ain't Worth It, samen met uh, Glenn Medeiros, Humping Around. Maar ook deze, Two Can Play the Game. Ja, die, wat, een, wat een mega grote hit was dat, 1995. Uiteindelijk in de remix-versie. Ehm, ja, af en toe ook gewoon weer wat nieuws laten horen, hè. Want hij heeft een nieuw album uit. En ja, ik vond het vorige, ik vond ik helemaal niks. Maar hij is nou weer terug naar zijn roots. En ik vind het waanzinnig wat hij doet. De eerste single, King James, waanzinnig goed. Ook weer deze, de nieuwe single met Smokey Robinson, Make It Better. Die wordt nou ook veel gedraaid. Wij hebben, ik heb hem ook veel gedraaid hier in eh, de Uurtjes op de log. Maar ik ga gewoon alvast voor deze als derde single. Ik hoop dat dit de derde single wordt van Anderson Park. Dit keer samen met Android 3000 van Outcast. Dit is Come Home. study you, what do you WWF? We fighting, we might need counseling, possibly more so. Me sounds to me, frowns will be grounds to leave. Hounds will be looking for you before you drop a tear. I pray them stop pretending that I ain't him, I ain't them. Them some dumpling, I remember when you start dying them silver hairs and start hiding from your age. I ask why I come. Amazing how time can run away from us. I'm no nun, you're no priest, but I promise, hun, you gon' see a phenomenon. Come with me like it's Ramadan. I don't eat like it's Comic Con. I'm a freak for you, yeah begging now, pretty please with cherries on top. Harry with Harriet Tub, man, don't give up. And if your gut tells you to strut, then strut, then I'll hail you a car. But what man won't beg? You know I'm nutmeg. I will show up on a little moped with a little puppet. It'll be fluffy. We will untough and we can discuss it. You know I'm suffering. I don't miss my friend. I don't like my fan. Bent up till I come well. That's illiform. Sweet stuff. Willowong. Quick stuck. Billabong. Leaks that minimum. We gon' get along. Peace and intercom. Jesus. Been a long. T I am I'm please. I'm feeling down. Please. I'm feeling down. Please. I'm feeling dumb. Ah. Vaat goed. De nieuwe van eh, Anderson Paak hadden wel, ja, de nieuwe single. Ik hoop dat het de nieuwe single wordt. Samen met NW 3000, Come Home van het nieuwe album Venture, waar wat nou een, eh, nou, maandje uit is, denk ik. King James, zou je daar ook eh, kunnen van kunnen kennen. gaat over LeBron James, gaat niet over James Brown. Of ehm, ja, die andere single, hè, de nieuwe single, die doet het ook heel goed. Make It Better samen met eh, Smokey Robinson. fijn, fijn, fijn, fijn, fijn. En dat een Paak altijd goed, want een bonusheld is het ook hè. Die kan alles, multi instrumentalist. Samen met Andre 3000, Come Home. Ja, en dan nu. Even terug naar eh, na eind jaren 70. Chemical Brothers die hebben dit uh, gecoverd in een, in een nieuwste nou, hitje. Gotta keep on. Maar daar nou, dat is geen soul, hè? dus we draaien het origineel hier. Peter Brown, Dance With Me. hebben ze vaak ook een goed album hoor. Nieuw van de Chemical Brothers. Maar het is een soul eh, slash funk programma, dus ik zal het daar niet eh, te veel over hebben. Maar wel een fijne plaat is dat. Dit was het origineel. Peter Brown en Dance With Me. Hij had eh, eigenlijk in Nederland had hij, ook nog een hit. Love In Our Hearts. Maar die hoor je eigenlijk nooit meer. Dit werd dan weer geen hit in Nederland. Maar die hoor je dan weer eigenlijk bijna altijd. Dus raar is het. Hè? Heel raar is het altijd met die hits. Peter Brown, Dance With Me. En dan ehm, gaan we even naar deze dame. Ja, je zou denken, die kennen we maar van één nummer. Daarna nooit meer van wat gehoord. Maar dat is niet waar, want een jaar later scoorde zij ehm, ja, nog een hit. Als eh, Playa Hitty, hè, The Summer Is Magic. Daar deed zij de vocalen voor. Maar solo, ook maar van één hitje. Jenny B, Wanna Get Your Love. Uit Italië kwam ze. Jenny B, Wanna Get Your Love. En later dus ook nog ehm, op eh, Summer is Magic van eh, Playa Hitty. Daar deed zij ook de vocalen voor. Maar voor de rest, volgens mij nooit eh, meer iets van deze dame gehoord. Wel leuk. Even back to the 90s met Strike. Dit is You Sure Do. Ondanks het weer toch een beetje eh, zomerse eh, ja, liedjes eh, in deze nieuwe Breek de Week. Ja, Breek de Week, want daar luister je naar. Iedere week de beste soul, funk, disco en af en toe een mespuntje jazz. En dit was ehm, ja, de, de, de remix versie. we ja, ja nou, tenminste, in ieder, in geval gesampled in de, in de 90s. Strike, You Sure Do. Maar laten we dan nou gewoon even het origineel erachteraan draaien. Wel zo leuk. Eind jaren 80. Amerikaanse zangeres Donna Ellen en Serious. set. about serious. Are you and me right from the start? Talk about serious. Talk. Like I told you then, we can't be serious. Don Allen en uh, Serious, het origineel dus van uh, Strike en You Sure Do. Even iets nieuws laten horen. Ik draai hem al een tijdje. Maar hij gaat nog niet vervelen. Dus een nieuwe single van, uh, nou, een mooie dame hoor. En we Mark. Mixer. Amber Mark en de, eh, de, nieuwe single die heet Mixer. En ik vind hem heel fijn hoor. Zelfs de derde keer dat ik hem nu draai in uh, eh, Breek de Week. De soul-uurtjes. Alleen maar soul, funk, disco en af en toe een mespuntje jazz. En inderdaad, funk. Dat wordt ook veel gedraaid. Zij scoorde een uh, nou, mega grote hit, een wereldhit in 1976 met Play That Funky Music. Maar ik, laat, laat, ik dacht, laat ik nou gewoon een andere doen. Van Wild Cherry. I love my music. Well, when you listen to the music, does it make you wanna sing? Or does it make you wanna dance to the heavy beat it brings? It's deep down in my soul, deep down in my bones. Sometimes I get the feeling it's so deep I can't let go. But I, I guess I'm a really fullest, but kinda crazy, wondering what it's all about. about. Will you ever understand this? Do you know just what I mean? And now please don't shrug your shoulders, cause there ain't no in between. Oh, I, excuse me if I ramble on. I'm just making sure you know what's going on. Cause if you really want me, you got to realize no one comes before my music. Ain't gonna be no compromise. mij zul je nooit, maar ook nooit een vals woord uh, horen zeggen over Play That Funky Music. Maar ja, ik, ik ben toch discjockey hè. Ik hou toch van de krentjes uit de pap. En dan ga ik toch een keertje gewoon eh, in die souluurtjes voor uh, eh, platen die je nooit hoort. Wild Cherry, want ze scoorden maar één hit en dat was Play That Funky Music. En dit was iets totaal, an nou, totaal anders. Het was in ieder geval een totaal onbekende plaat, want ja, ehm, ja de meeste mensen die zullen alleen Play That Funky Music kennen. Maar hey, heb je even iets anders gehoord, hè? Ook leuk. Edwin Starr. Je kent hem eigenlijk van, eh, van, van drie liedjes. Waarvan War waarschijnlijk de bekendste is. Is ook nog later gedaan door uh, The Temptations. Uh, hij zelf heeft het dan natuurlijk gedaan. Frankie Goes to Hollywood, Bruce Springsteen en de E Street Band hebben het allemaal gedaan. Ook allemaal nou, redelijk succesvol. En hij ehm, scoorde eind jaren 70 scoorde die ook nog een, een hit met Contact. Maar dit was 25 Miles, ook alweer 50 jaar oud. Hoho. Zometeen het tweede uurtje breek de week. Dan sluiten we dit, even, dit, dit uurtje even af met iets nieuws. Het is de nieuwe van Change. Je weet wel van A eh, Lover's Holiday en ehm, nou, Change, Change of Hearts. Ze hebben een uh, nieuw album uit sinds vorig jaar. Love for Love heet dat. En dit is de nieuwe single. En die heet Too Late. Find what feels right inside to see the light. Make a different choice. You can choose to see the light. Don't stay.